Twee uur. Jan van der Putten met het NOS. Aan het eind van de avond registreerde het KNMI een schok van 2,3 op de schaal van Richter. Mensen in Emmen hebben het op Twitter over een harde knal. De aardbeving bij Helm eerder op de avond had een kracht van 3,1. KNMI kreeg meer dan 100 meldingen. De schok bij Helm is de zwaarste beving dit jaar. In Emmen en Helm zijn geen meldingen van schade. De arrestatie van twee kopstukken van de ETA vorige week brengt het vredesproces in Baskenland in gevaar, zegt de afscheidingsbeweging. Vorige week werden in de Pyreneeën twee verdachten aangehouden. Volgens Spanje beheerden ze de voorraad wapens en explosieven van de ETA. In een Baskische krant zegt de ETA door de arrestaties het proces van de ontmanteling van de wapens en explosieven wordt verstoord. De ETA legt in 2011 de wapens neer na een bloedige strijd van 60 jaar. In Oekraïne zijn zo'n 500 brokstukken van vlucht MH17 overgedragen aan de OVSE. Dat gebeurde in aanwezigheid van Nederlandse onderzoekers. De brokstukken werden afgelopen maanden gevonden en ingeleverd bij de plaatselijke autoriteiten. Wanneer ze naar Nederland komen is nog niet bekend. Stoffelijke resten die vorige week werden gevonden zijn inmiddels in Nederland. Komende maand verschijnt het eindrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de ramp met vlucht MH17. In de groepsfase van de Champions League heeft PSV in Moskou verloren van CSKA met 2-3. In dezelfde pool als PSV speelde Manchester United tegen Wolfsburg. Manchester won met 2-1. Alle clubs in de pool hebben nu drie punten. Het weer nog vannacht helder en fris, minimumtemperatuur 3 graden en mogelijk vorst aan de grond. Er is ook kans op een mistbank, overdag zonnig en droog en het wordt 16 graden.